Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Zes bagagebedrijven op Schiphol krijgen een hoge boete... als ze de arbeidsomstandigheden voor hun mensen niet verbeteren. Dat zegt de arbeidsinspectie. Begin dit jaar diende vakbond FFV namens honderden bagageshowers een klacht in. Zij deden fysiek te zwaar werk. Dat het een claim was namens zoveel mensen bracht de boel aan het rollen, zei deze advocaat eerder tegen ons. In individuele gevallen is het vaak moeilijk om aan te tonen dat je een beroepsziekte hebt waarvoor de werkgever aansprakelijk is. Deze zaak ziet er echt wel anders uit. In de eerste plaats gaat het om een heel groot aantal werknemers. En lijkt het vrij duidelijk dat de werkgevers niet voldaan hebben aan hun zorgplicht. Rugklachten, nekklachten, pols enzovoorts. De arbeidsinspectie zou hierna strenger hebben gecontroleerd... en komen nu met de boetes voor de bedrijven die hun werknemers nog steeds te zwaar werk laten doen. Uit het niets van 0 naar 27 zetels. Nieuw sociaal contract. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt is in één klap de grootste partij. Blijkt uit de nieuwe zetelpeiling van Ipsos en één Vandaag. En INO Research. Of Omtzigt die 27 zetels ook echt gaat halen... Dat moet nog blijken, vertelt politiek duider Joost Vullings. Dit is natuurlijk een, een, peiling die ervan uitgaat dat hij in alle kieskringen meedoet. En dat weten we nog steeds niet. En als dat er minder worden dan alle kieskringen... Ja, dan klopt dit, dit dit getal natuurlijk niet. Ik denk dat 27 is beter dan die 46 die ooit rondging. Dat was overigens zijn maximale potentie die hij kon halen. Maar het zijn nog steeds een hoop zetels. Vorige maand leek het erop dat het een drie-strijd zou worden... tussen Nieuw Sociaal Contract, de VVD en de GroenLinks-PVDA. Maar de partij van Timmermans is echt met afstand de nummer drie. Eind november mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dan heb ik nog nieuws over Nemo. Niet de vis uit de Disneyfilm, maar het Science Museum in Amsterdam. Misschien ben je er vroeger als kind wel eens geweest om proefjes uit te voeren. Het museum bestaat 100 jaar en daarom vieren ze feest. De museumbazen weten wel te vertellen wat er zo leuk is aan Nemo. In de meeste musea ga je kijken naar een heel mooi schilderij of ga je kijken naar de wandelstok van Charlie Chaplin. Maar hier mag je aan alles zitten. Dat is juist de bedoeling, dat je spelenderwijs leert over wetenschap en technologie. En dat kan niet alleen in het museum in Amsterdam. De komende tijd trekken wetenschappers het land in om allerlei experimenten uit te voeren.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 Haunting and taunting your just kind of wild. Oh, Limehouse Blues. I've the real Limehouse Blues. Learn from those people, those sad China blues. Rings on your fingers and tears for your crown. of China Welkom bij twee Uur van ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie Alco Beuving. En we gaan lekker door met het draaien van hele fijne jazzmuziek. En we hebben afgetrapt met Annie Ross, een eh, Engelse jazzzangeres... die een heel groot deel van haar leven in Amerika gezeten heeft. Dit kwam van een cd'tje af Annie Ross Sings a Handful of Songs. Volgens mij is dat ergens uit 1963. Maar in, uh, onlangs, eh, nou ja, onlangs, 2016... is er eh, een, ook weer een dubbelaar van haar uitgekomen... met verzameld werk A Handful of Songs... En daar staat dat prachtige nummer op. Echt, en dat is echt fantastisch. Dat is het nummer Monin van eh, Lambert, Hendricks en Ross. Want volgens mij in de 50 jaren, 57 tot 60... heeft ze in dat clubje gezongen. En dat was eigenlijk een soort voorloper van de Manhattan Transfer. Maar ik ben daar echt een enorme fan van. En vandaar dat ik toch nog één nummertje draai... van die eh, plaat uit 2016, Monin. Every morning find me moaning Yes, Lord Cause of all the trouble I see Yes, Lord Life's a losing gamble to me Yes, Lord Cares and woes have got me moaning Yes, Lord Every evening find me moaning Yes, Lord I'm alone and crying the blues Yes, Lord I'm so tired of paying these dues Yes, Lord Every Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief. every morning find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. evening, find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I try, really and truly try to find some relief, find some relief. Lord, I spread with my grief, alone my grief. Ja, mooie muziek van... Uh, Lambert Hendricks en Ross. Ja, vocaal meestergezelschap zou ik zeggen. Echt uh, grote klasse. Dat is eh, bijzonder leuk. Uh, eens even kijken hoor, wat we nu op de draaitafel gaan leggen. Oh ja, ik weet alweer wat ik zou gaan doen. ik had namelijk begrepen dat er bij ZFM bij Jazz in Zandvoort op 10 september weer een concert is. En daar wordt muziek gespeeld van de Carpenters. En daarom vind ik het altijd wel leuk om iets van de Carpenters te laten horen. En dat ga ik ook deze keer doen. The Carpenters. En dat is een nummertje dat even kijken waar de Carpenters staan. The Rainbow Connection. Ook een nummer wat door talloze jazzartiesten uitgevoerd is. De Rainbow Connection. Maar deze uitvoering is van eh, de Carpenters... met de fantastische zang van Karen Carpenter... As Time Goes By uh, hete cd waarop dit staat. En het grappige verhaal is... ik heb nogal wat familie in Amerika wonen, nichtjes. En eh, ik kan me herinneren in de 70 jaren... dat mijn nichtje Joanne eigenlijk eh, een keer in een diner zat... en daar Richard en Karen Carpenter zag zitten... die een kopje koffie aan het drinken waren. En toen zij weggingen, heeft zij dat kopje meegenomen. Ik weet inmiddels niet waar, waar dat kopje gebleven is in hun huis. Maar goed, de Rainbow Connection... Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions. And rainbows have to believe muziek van de Carpenters houdt... dan heb je geluk, want volgende week, 10 september... dan is in de krocht speelt daar het eh, eh, eh, quintet van Mariska Hekkenberg... een tribute to the Carpenters. Nou, dat is fantastische muziek. Ik zal eens even kijken wie daarop meedoet. Mariska Hekkenberg, die zingt. Louis Gerritsen speelt tenorsax. Jean-Louis van Dam piano. En ik denk dat dat Edwin Corsilius is, is zal de bas wel spelen. Dus niet vergeten, eh, vandaag over een week, zondagmiddag half drie in de krocht. Nou, iedereen weet dat wel te vinden zo langzamerhand. Hè? Dus ik zou zeggen, dat zal vast wel weer... Het is het eerste concert van het seizoen. Het belooft heel veel moois. Eh, wij gaan ondertussen verder met een bandje wat ik van eigenlijk misschien ook wel leuk zou vinden... als die een keer in de krocht zouden optreden. Dat is De Nazaten. De Nazaten is een band uit Rotterdam. En ja, die, dat is eigenlijk van... Eh, ik zal even kijken hoe die man ook weer... Robbie Alberga. Die speelt de gitaar. Maar ik ben zelf altijd zeer onder de indruk van Klaas Hekman. Die speelt in het volgende nummer de bassaxofoon. En dat is een bijzonder ritme, vind ik dat altijd. De nazaten, eens even kijken waar het staat. De lok van het dwaalspoor. En mocht er nog een plekje vrij zijn in de programmering van Zandvoort... zouden ze toch eens moeten kijken naar de nazaten. Want het is een feest om die band live te zien spelen. En trouwens, Judith Nijland, die ik ook nog in het programma doe... is ook leuk een keer om in Zandvoort te zien. Maar eerst de nazaten. Thank you. van voorheen Prins Hendrik. Ja, een schuimmarcheerder uit het Koninklijk Huis. Maar goed, de, de, de cd Als de Haan Tanden krijgt is een prachtige cd 2018. En nogmaals, mocht er nog ruimte in de programmering zijn... zouden ze eens moeten kijken of de nazaten nog te boeken zijn. Want het is eh, eh, leuk. Wat al leuk is om misschien nog te boeken... ik weet niet eens of die nog spelen... dat is de B-Movie Orchestra... Die maken allemaal een beetje van die jazzmuziek uit de Italiaanse eh, gangsterfilms en eh, en ik van een uh, cd'tje Dr. Jekyll en Sister Hyde uit 2016 wil ik nog een nummertje draaien. Altijd leuk. Le Grisby. van een cd'tje Dr. Jekyll and Sister Hyde, 2016, Le Crispy. Een beetje filmmuziek. Eh, een leuk, leuke groep om te zien ook. Ik weet niet of ze nog optreden. Ik heb ze wel eens een paar keer gezien, maar dat is alweer jaren geleden. Eh, we zijn dan toch met een Nederlands eh, driehoekje bezig. Dus dan kom ik nog terecht bij Judith Nijland, een jazzzangeres... En die heeft een, ooit eens in 2016 een eerbetoon aan ABBA gemaakt. En eh, op haar eh, cd spelen ook bekende mensen mee, zie ik zo. Ik zie uh, Julie Honig staan, tenorsaxofoon, thuis Nobel zie ik staan. Er zijn echt een, een aantal hele bekende. En ja, Judith Nijland durfde buiten de gebaande paden te denken... en maakte met haar band de balans op van het omvangrijke repertoire van ABBA. En de nummers blijven intact, maar de jazz neemt het over, wordt wel eens gezegd. Nou, en luister en oordeel zelf over Judith Nijland... En eh, eens even kijken welke ik erop had gezet. Judith Nijland, Summer Night City. tribute to ABBA. Eh, ja, misschien als de muziek van de Carpenters gespeeld wordt... wat er ook wel een jazz tintje aangegeven gaat worden volgende week. We gaan het horen. Eh, ja, tijd voor iets heel anders. Tijd voor iets flitsend. tempo gaat iets omhoog. Yes, it's a good day for singing a song and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. A good day from morning till night. I said to the sun, good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills, cause it's a good day from morning till night. Peggy Lee eh, van eh, CD Ultimate Peggy Lee, It's a Good Day. En dat is vandaag ook natuurlijk. Het zonnetje schijnt, de temperatuur gaat lekker omhoog. Dus een dag waarop je heel veel leuke dingen kan doen. Een goede dag, zo gezegd. Kom ik terecht bij nog iets Nederlands. Lucas van Merwijk, een Nederlandse drummer. Lucas van Merwijk Music Machine. Dat is ooit, die had een theatershow. En dat heette The Sound of Spanish Harlem. Eh, dat was eigenlijk over de komst van allerlei eh, Puerto Ricanen naar New York. Het cd'tje is uit 2017. En daar staat een nummer op, eh, de Harlem Nocturne. Dat is een heel bekend nummer. En dat wordt gezongen door een zangeres. Dan moet ik even kijken hoe die ook weer heette. De Harlem Nocturne. Gianna Tam ik dat. En dat is, was een leuke productie. Vandaar dat het toch de moeite waard is om daar iets van te draaien. Lucas van Merck, Harlem Nocturne. leuk aan dit nummer vind ik toch dat het een totaal andere uitvoering is. Dit nummer is heel bekend natuurlijk. Maar deze, ja, dit vond ik echt prachtig. Heel mooi gedaan door eh, Lucas van Merwijk, Music Machine... en eh, ja, alle anderen die meewerken aan deze productie. Mooi. Dan kom ik terecht bij een cd'tje van eh, Somi... Eh, Somi Kakoma heet ze officieel. En de, de cd heet Sensile. En dat is The Reimagination of Miriam Makiba. Er staan een aantal songs op van Miriam Makiba. En, eh, maar ook eentje die iedereen kent. Want ik kom nu bij een klein blokje popmuziek. House of the Rising Sun. En dat wordt gezongen door de Somi. Het is meer dan de moeite waard. Luister en geniet. house in New Orleans. They call the rising sun. Sobi. En dat is natuurlijk met Afrikaanse klanken. Mooi hoor. Uh, The Imagination of Miriam Bakiba. Dus ja, dat hoor je er echt wel in door. Uh, een ander popnummertje wat ook een hele mooie uitvoering van Bobby Womack is... is California Dreaming. En dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Want ik zag een poosje geleden een documentaire over de mamas en de papa's. John, Elliot, John Phillips en uh, Cass Elliot. Die hebben dat nummer geschreven. En dan zitten ze in New York en dan zie je de sneeuw in de straat... en dan dromen ze over California. Maar de mooiste uitvoering vind ik toch van Bobby uh, Womack. En dan moet ik hem even opsnoren. Komt-ie. Oh. all the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving warm if I was in LA. such a way film gedaan. Nou, tankfish zat er geloof ik in. Eh, ja, ik, ik, had een klein pophoekje gemaakt. En daar zit ook deze in van Mathilde Santing. Wonderful Life. Iedereen kent het vanuit de reclamefilm. Wonderful Life, dat is het natuurlijk. En dat was Mathilde Santing. Maybe September, dat is een ballad. Die speelde Scott Hamilton op zijn cd'tje. Scott Hamilton Plays Ballads. Eh, even kijken, Scott Hamilton. Hier heb ik hem. daffodils were showing off their skills, nodding all together. I could almost hear them whisper, Go on and kiss him, go on and kiss him. If I had to choose one moment to live with ga Diane Parton, Panton eh, stoppen, want eh, we hebben nog meer muziek. En dat eh, gaan we nu nog draaien. Dit was Diane Panton, een Canadese jazzzangeres. Ook de moeite waard. Maar het zit er alweer op. Twee uur ZFM Jazz hebben we gehad. En ik ga afsluiten met een bandje. Dat is Live de Leo Band. En die maken mooie muziek. Ik hoop dat je het een leuk programma vond. We hebben van alles gedraaid modern, oud en nieuw. En ja, veel vocaal zat erin vandaag. Maar goed, daar ben ik wel een liefhebber van. Lijf de Leeuw, waar heb ik die staan? Ik wens je een hele mooie zondag. En eh, maak er iets moois van. En geniet van vandaag en de komende dagen als het mooie weer losbarst. Lijf de Leeuw, Funky Cambo. Lekker hoor. Ja, leuk. ja. vandaag met eh, muziek van uh, Beuzing.